Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brandweer in Twente begint rond deze tijd weer met het blussen van een grote natuurbrand. In het natuurgebied Aamsveen is door de brand ongeveer 100 hectare verloren gegaan. De brand was al onder controle, maar de brandweer denkt dat er mogelijk ondergrondse brandhaarden zijn... en heeft het gebied de hele nacht in de gaten gehouden. Gisteren hebben helikopters van het leger bij elkaar 230.000 liter water over het gebied uitgestort. Het nablussen in Aamsveen duurt nog zeker tot morgenavond. De buitenlandchef van de EU, Ashton, wil Europeanen evacueren uit Jemen. Als Europese staatsburgers willen vertrekken, dan zal de EU te hulp schieten, zei ze. Het is niet bekend hoeveel Europeanen in Jemen zitten. De strijd in Jemen lijkt te ontaarden in een burgeroorlog. In verschillende steden vechten allerlei bevolkingsgroepen tegen het leger van president Saleh. Duizenden mensen zijn gevlucht voor het geweld. President Saleh weet nog steeds van geen wijken, ook al eisen betogers al sinds januari zijn vertrek. Gisteren raakte Saleh licht gewond bij een genaataanval op zijn paleis. Zeven mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens Saleh was de aanslag het werk van een rebellerende stamleider, maar die zegt juist dat Saleh de aanval in scène heeft gezet om hem in een kwaad daglicht te stellen. Sinds het begin van de opstand zijn in Jemen bijna 400 mensen om het leven gekomen. In de Amerikaanse staat Florida zijn identieke tweelingbroers van 92 jaar op dezelfde dag overleden. De ene hoogbejaarde broer overleed ochtends en de andere s avonds. De twee waren lid van dezelfde kloosterorde en werkten samen jarenlang als klusjesman op een universiteit in de staat New York.